Caroline met het NOS Journaal. Steeds meer Europese landen voeren een avondklok in. In Frankrijk gold die al in negen steden, maar daar wordt de maatregel fors uitgebreid. In totaal krijgen 46 van de 66 miljoen Fransen te maken met de avondklok... tussen 9 uur s avonds en 6 uur s ochtends. Ook Slowakije en Griekenland voerden gisteravond een avondklok in. Daar gaat die gelden in onder meer grote steden als Athene en Thessaloniki. Ook in verschillende delen van Italië, waaronder de grote steden Rome, Milaan en Napels, wordt een avondklok ingesteld. Sinds de uitbraak van het coronavirus winkelen we niet alleen fors meer bij Nederlandse webshops... maar ook bij webshops uit andere EU-landen. In het tweede kwartaal van dit jaar gaven we daar bijna 700 miljoen euro uit, zegt het CBS. Dat is een stijging van 37 ten opzichte van een jaar eerder. Voor corona steeg het aantal aankopen bij Europese webwinkels ook al, maar wel veel minder hard. De opening van het shorttrackseizoen in Heerenveen is op het laatste moment afgelast. De komende drie dagen zou de International Invitation Cup verreden worden. Maar vanwege twee coronagevallen onder de deelnemers... heeft schaatsbond KNSB besloten een streep door het evenement te zetten. Woensdag werden alle deelnemers getest op corona... wat twee positieve uitslagen opleverde. Feyenoord heeft zijn eerste wedstrijd in de Europa League dit seizoen niet weten te winnen. Tegen Dynamo Zagreb bleef het 0-0. Feyenoord moest de wedstrijd uitspelen met z'n tienen na een rode kaart. Eerder op de avond won AZ verrassend van Napoli. In Zuid-Italië werd het 1-0 voor de Alkmaarders door een doelpunt van De Wit. Bij AZ ontbraken veel spelers vanwege coronabesmettingen. PSV verloor in Eindhoven van het Spaanse Granada met 1-2. Gutsen zette PSV vlak voor rust nog op voorsprong.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 till my cross as I'm going on my journey. chegue Celebration tonight. Celebrate. Don't wait too late. Mm-hmm. no, we don't stop. You can't stop time, a celebration. You know we're gonna do it right tonight. Hey, just feeling. Music's got me feeling the need.